Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De website van het Brit ministerie van Binnenlandse Zaken is gehackt. Sinds gisteravond is de site slecht bereikbaar. De hackersgroep Anonymous zegt de website te hebben aangevallen vanwege draconische toezichtsvoorstellen. Er ligt een wetsvoorstel waarmee de Britse inlichtingendiensten real-time het e-mail- en telefoonverkeer in de gaten kunnen houden. Critici noemen dat voorstel een aanval op de privacy. Parlementsvoorzitter Traoré van Mali is voor het eerst sinds de coup terug in zijn land. Het is de bedoeling dat hij interim-president wordt en ervoor zorgt dat er binnen 40 dagen verkiezingen worden gehouden. Traoré zat tijdens de coup op 21 maart in Burkina Faso. Militairen grepen op dat moment de macht in Mali uit onvrede over gevechten tegen Tuareg-rebellen. Kort nadat die rebellen het noorden van Mali onafhankelijk hadden verklaard, zeiden de koeplegers bereid te zijn de macht over te dragen. Paus Benedictus heeft in de sint pietersbasiliek de traditionele viering van Pasen geopend. In aanwezigheid van duizenden gelovigen ontstak hij gisteravond het paaslicht. Tijdens de urenlange paaswaken werden ook acht volwassenen gedoopt. Eergisteren leidde de paus in dezelfde basiliek een drukbezochte viering van Goede Vrijdag. Vandaag spreekt Benedictus tijdens de paasmis in Rome de zegen Urbi et Orbi uit. De staking van het openbaar vervoer in Brussel gaat zeker tot morgen duren en mogelijk tot dinsdag. Dan is er overleg tussen het vervoersbedrijf MIVB en het stadsbestuur. Gistermiddag legden alle medewerkers van bus, tram en metro het werk neer vanwege het toenemende geweld in het openbaar vervoer. Ochtends werd een medewerker van het busbedrijf in Brussel zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. Het weer.